Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Verschillende reisorganisaties hebben hun vluchten naar Rodos geannuleerd. Onder meer TUI, D-Reizen en Corendon vliegen in ieder geval tot en met dinsdag niet meer op het Griekse eiland... vanwege de heftige bosbranden daar. 19.000 mensen, onder wie een hoop toeristen, zijn geëvacueerd. Corendon probeert haar klanten terug te halen, zegt de directeur. Het probleem is dat wij niet helemaal weten waar de, iedereen zit... omdat iedereen door de lokale autoriteiten is geëvacueerd. Dus wij proberen nu met hen in contact te komen. En wij leiden een aantal vluchten vanuit andere bestemmingen om via Rodos... om eh, de komende uren en eh, dagen eh, de mensen mee terug naar Nederland te nemen. Voor toeristen die geen paspoort bij zich hebben... heeft het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken een plek op de luchthaven ingericht... waar mensen noodpapieren kunnen krijgen. Spanje kiest vandaag een nieuw parlement. De verkiezingen zijn midden in de zomer, wanneer veel Spanjaarden op vakantie zijn. De vraag is wat dat betekent voor de opkomst, zegt correspondent Miral de Bruyne. Een record aantal mensen heeft via de post gestemd. 2,5 miljoen Spanjaarden hebben dat al gedaan. Nou, als het gaat om de opkomst in Spanje is die vergeleken met Nederland de afgelopen verkiezingen nou, best laag geweest, rond de 70 procent. Hoe dat dit keer is, nou, dat moeten we natuurlijk nog zien. De afgelopen jaren was er een linkskabinet aan de macht, maar het lijkt erop dat Spanjaarden vandaag gaan kiezen voor een rechtse koers. Bondscoach Andries Jonker is tevreden over de prestatie van de Oranjevrouwen op het WK. Ze wonnen hun eerste wedstrijd met 1-0 van Portugal dankzij een doelpunt van Stephanie van der Gracht. Het WK is in Australië en Nieuw-Zeeland niet om de hoek... maar toch zijn de Nederlandse supporters meegereisd om de Leeuwinnen te steunen. We zijn al eh, vanaf 2017 fan. Dus eh, ja, nu hebben we het eigenlijk gecombineerd met de vakantie. Dus we zijn in totaal vijf weken hier. heel tof. Um, we hebben al een paar jaar geleden gehoord. Helemaal enthousiast voor geworden ook. En eh, ja, toen we de kans kregen om, uh, nou ja, natuurlijk wel uh, supporten als dat kan. Dus ja, superleuk. De volgende wedstrijd van Nederland is in de nacht van woensdag op donderdag tegen de Verenigde Staten. Het weer nog.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 ZFM's antwoord. 106.9 FM. message get to you? Next Train will be leaving from platform one. Cause if you're me van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. CFM Zandvoort. My sweetness.